na de verwoestende aardbeving eerder deze week... We zullen hier vandaag, morgen en de komende tijd zijn, zei Clinton. Ze kwam eerder op de dag in Haiti aan met een vliegtuig vol hulpgoederen voor het personeel van de Amerikaanse ambassade. Clinton sprak met de Haitiaanse president René Preval en met Amerikaanse reddingswerkers. Het hoofd van de vredesmissie in Haiti, Hedi Anabi, is gedoodgevonden onder het puin van het VN-hoofdkantoor. Dat heeft secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. De Tunesiër was vermist na de aardbeving van afgelopen dinsdag. Hij was 65 jaar. Net als veel andere gebouwen is het hoofdkantoor in Port-au-Prince totaal verwoest. Ook de vervanger van Anabi, de Braziliaan Luis Carlos de Costa, is dood in de puinhopen van het gebouw gevonden. De autoriteiten zijn in Haiti zeggen dat 50.000 lijken zijn geborgen en dat het dodental op zeker 100.000 zal uitkomen. In Culemborg zijn zo'n 300 mensen bij een bijeenkomst geweest over de rellen in de wijk Terweide. Burgemeester Van Schelven was erg blij met de opkomst, die volgens hem hoog was. Maandag wordt bekeken of de noodverordening in de wijk wordt verlengd... waarmee politie en ME duidelijk op straat aanwezig zijn. In de wijk is het al tijden onrustig door conflicten tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders. Rond de jaarwisseling kwam het tot rellen. De gemeente Culemborg wil proberen over twee weken te beginnen met de inzet van zogeheten buurtbeveiligheidsteams. PSV heeft de kwartfinale bereikt van het toernooi om de KVB-beker... door een zegen van 3-1 op Herenveen. In blessuretijd besliste Amrabat het duel toen hij de stand op 3-1 bracht. In de kwartfinale speelt PSV eind deze maand thuis tegen Feyenoord.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 just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get.